Twee uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In een aantal Europese landen wordt vandaag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen om uit de schuldencrisis te komen. Er zijn stakingen in onder meer België, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. In België staken medewerkers van de spoorwegen. In Spanje wordt onder meer gestaakt in autofabrieken... het openbaar vervoer en op luchthavens. Ook in Portugal wordt het openbaar vervoer getroffen... Er worden kortere stakingen verwacht in Griekenland en Italië. Op de eerste dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring... heeft de coalitie de nadruk gelegd op het belang van het nemen van moeilijke maatregelen. Premier Rutte zei dat iedereen de pijn zal voelen. PVV-leider Wilders vindt de gang van zaken rond de aanpassing van het regeerakkoord een blamage... en SP-leider Roemer zei dat de gebeurtenissen de politiek geen goed doen... De VVD kreeg onder meer aanmerkingen op het loslaten van de belofte... dat er niets zou veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. En de PvdA kreeg kritiek op bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Premier Rutte geeft de komende ochtend antwoord aan de Kamer. De vrouw die ruim twee weken geleden werd gered... toen ze op het spoor bij Vught een einde aan haar leven wilde maken... is alsnog overleden. De 37-jarige vrouw bezweek in het ziekenhuis... aan de verwondingen die ze opliep. Toen ze voor de trein wilde springen probeerde een man uit Zeist dat te voorkomen. Die kwam zelf onder de trein en overleed ter plekke. Een inwoner van Frankrijk heeft gisteravond een geldprijs van bijna 170 miljoen euro gewonnen. De nog onbekende winnaar deed mee aan de Euro Millions loterij en had alle zeven cijfers op zijn lot goed ingevuld. De hoogste prijs die ooit is uitgekeerd in Europa is van dezelfde loterij en viel afgelopen zomer toen won een stel uit Groot-Brittannië 190 miljoen euro. Het weer, ochtends grijs en lokaal mist. In de middag op steeds meer plaatsen zon.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 smile. take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm worth it. In a lit by candles, run my bubble bath, make love tenderly to last and last. Baby, you know I'm worth it. Wanna please, wanna keep, wanna treat your woman right.